Ik denk toch wel dat als het zo meteen echt koud gaat worden en we gaan die verwarming eh, gaan stoken... Nou, daar ben ik best wel een beetje bang voor, ja. De organisator vindt het maar raar dat er wel een energietoeslag is van 1300 euro, maar dat je die als student niet krijgt. Gisteravond was er ook al een brandbrief van 10 studentensteden aan het kabinet. In Griekenland zijn vannacht twee boten met migranten omgeslagen. Minstens 17 mensen kwamen daarbij om het leven. Tientallen anderen zijn vermist. Een van de boten sloeg om voor, het eiland, voor de kust van het eiland Lesbos, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Aan de oostkant van het eiland is een, een plastic boot omgeslagen. Eh, nou ja, volgens de opvarenden zaten er zo'n 40 in totaal 40 mensen aan boord, meest Afrikanen. En ook bij het eiland Kitira ging het mis. Die mensen zaten daar op een zeiljacht, een grotere boot. Eh, en dat is omdat ze onderweg waren naar Italië, eh, direct, dus om Griekenland heen. Ja, en dan kom je langs het eiland Kitira en daar kwam het in problemen. Eh, en sloeg het op de rotsen bij een havenstadje. De boten zijn waarschijnlijk in de problemen gekomen door de harde wind. Twee jongeren in Eindhoven maken mensen die door een sportpark daar fietsen al een paar weken hun rit zuur. Ze trappen ze van hun fiets, schoppen en slaan en smeren saus op de mensen. Meerdere mensen zijn gewond geraakt en hebben aangifte gedaan. De politie is naar de twee op zoek. En strandpaviljoenhouders in Scheveningen en Kijkduin hoeven hun tenten misschien niet meer elke winter af te breken. Het hoefde vanwege corona de afgelopen jaren ook niet. En dat scheelt een hoop geld, zeggen partijen in de Haagse gemeenteraad. De af- en opbouw en de opslag kosten eigenaar elk jaar zo'n 100.000 euro. En daardoor verduurzaamt de boel ook niet, zegt deze ondernemer. Er is maar één reden dat we hier geen zonnecellen op ons dak hebben. Dat is het feit dat je iedere zes maanden op en af moet bouwen. En eh, om nou zonnecellen in de winter in het donker te leggen, dat zien we niet zitten. Het weer in het noorden en noordoosten wat wolken. In de rest van het land is het zonnig. Morgen overal wat meer wolken, maar opnieuw droog bij een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam voor knooppunt Koenplein.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 And baby, through the years, gonna love. Let's make this a night we won't forget give you all. Lady in my life, now, let me do your thing. All over, all over, all over. something new. The Casper Slide Part 2, featuring the Platinum Band.